In de buurt van de Koervorstendam. Mensen die wel eens in Berlijn zijn geweest... die weten dat dat een heel druk eh, winkelgebied is. Daar is inderdaad een voertuig ingereden op een groep mensen. Het is inderdaad ingereden op een groep mensen... die, voor zover wij begrepen, op dat moment ja, bezig waren... de straat aan het over te steken. Ehm, die auto is op die groep eh, ingereden... is vervolgens half op de stoep, half eh, tegen of in een winkel terechtgekomen. De bestuurder van de auto is opgepakt. Het is niet duidelijk of of hij op de voetgangers is ingereden. Automobilisten moeten vandaag een recordprijs aftikken voor een litertje benzine. Iets meer dan 2,5 euro betaal je nu. 0,2 cent meer dan de oude recordprijs. Daar zaten wel nog meer belastingen in. Die werden op 1 april verlaagd om iets te doen aan de hoge prijzen. Maar dat effect is dus alweer weg. Een aantal McDonald's-vestigingen in Rusland gaan weer open, maar dan wel onder een andere naam. Welke naam is nog niet bekend. McDonald's vertrok uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De zaken zijn nu overgenomen door een Russisch bedrijf. En een taxicentrale in Alkmaar moet het de komende tijd even doen met één taxi minder. Een meeuw heeft een van de auto's uitgekozen als broedplaats. De vogel heeft op de motorkap tussen de ruitenwissers een ei gelegd. Alkmaar heeft al langer last van een meeuwenplaag en heeft zelfs speciale gedoogdaken aangewezen waar ze wel mogen broeden. Ja, we moeten zorgen dat er op die bedrijventerreinen daken zijn waar broedsucces is. Dus waar die meeuwen jongen krijgen en gaan die meeuwen die gaan rondvliegen, die zien... hé, hey, op Ouddorp, Moekelenmeer, eh, Robbekoog eh, krijgen mijn soortgenoten wel kuikens. Dus uh, meeuwen zien dat en dan trekken ze daar naartoe. Nou, daar heeft deze meeuw dus niet naar geluisterd. Ze mag haar ei gewoon uitbroeden op de motorkap, want meeuwen zijn een beschermde vogelsoort. Het weer. Het wordt een natte middag.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 Op eh, de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je nog wel 5 minuten vertraging tussen Muiden en naar de West. En dat geldt ook voor de A10, de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer en dus ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp.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 ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. vandaag begonnen met BZN. Ja, we wachten er allemaal op. de Summertime. En ik ga door met Billy Joel.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 I took the good times take the bad times I take you just the way you are Don't go trying some new fashion Don't change the color of your hair Beter Slapen. In deze actieve cursus leer je dat alles wat je overdag en s'nachts doet... of dat je het niet doet, invloed kan hebben op je slaap. Docent Marieke Beerthuis. Aanmelden via de balie van Pluspunt. 5740330. 5740330. En het is altijd op een woensdag 15, 22 en 29 juni. Van 10 tot 1 uur.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 De band maakte instrumentale muziek. De meest bekende hit was Popcorn uit 1972. Dat zeven weken op nummer 1 stond in de Veronica Top 40. In de daverende 30 van Hilversum 3 kwam deze versie niet verder dan de twaalfde plaats de vierde versie van de Popcorn Makers, Hot Butter en The Revolution System stonden in de top 40 gezamenlijk genoteerd. De daverende 30 noteerde iedere versie apart, waardoor duidelijk werd dat de versie van de Popcorn Makers de best verkochte was. Deze versie stond twee weken op nummer 1 in de hitparade. Hier zijn de Hot Butters met Popcorn. Thank Vaya Condios met What's a Woman. Er wordt dit jaar geen wandelvierdaagse georganiseerd in Zandvoort. Ook de fietsvierdaagse gaat niet door. Dat heeft Leo Miezebeek van de stichting Zandvoortse Vierdaagse laten weten. De sprookjeswandeling in december gaat in principe wel door. Het lijkt alweer zo lang achter ons te liggen, maar een paar maanden geleden hadden we nog niet met z'n allen coronabeperkende maatregelen gehad. Het was van de organisatie van de Zandvoortse Vierdaagse lange tijd onzeker wat in juni wel en niet mogelijk was. Nadat duidelijk werd dat alle beperkingen zouden worden losgelaten... bleek het een te grote uitdaging om de relatief korte termijn... de wandelvierdaagse en de fietsvierdaagse voor te bereiden. Wel is de knoop alvast doorgehakt om volgend voorjaar de twee evenementen wel weer te organiseren. De datums zijn alvast vastgelegd. Het wandelen zal plaatsvinden op 6, 7, 8 en 9 juni. En het fietsen op 27, 28, 29 en 30 juni. Tot slot meldt Miezebeek dat hij ervan uitgaat dat de sprookjeswandeling op 17 december wel zal kunnen plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart. De volgende is Make You Feel My Love van Adele. Er zijn scooters die je bijna niet hoort. Waarom maken bladblazers dan nog zoveel herrie? Zaterdagochtend. En je hoeft geen oog open te doen om te weten dat het herfst is. Met dank aan de herrie van de buurman die wat blaadjes van zijn oprit blaast. Bij een bladblazer is het niet zozeer de motor die veel geluid maakt, zegt Marcel Berben van Eurogarden, importeur van bladblazers. Het kabaal komt vooral door de luchtverplaatsing. Denk aan een stofzuiger of aan de elektrische handdroger. Die apparaten maken ook veel geluid. Stofzuigers en handdrogers hoeven vrij weinig lucht te verplaatsen. Om de bladeren aan de kant te krijgen... moet de machine van de buurman flink veel lucht met grote snelheid uitblazen. En dat geeft meer herrie. Daar komt bij dat de gemiddelde buurman meer lamaai maakt dan nodig is. Je hoeft niet altijd vol gas te geven, maar veel mensen doen dat wel. Elektrische blazers zijn al te koop, maar ondanks de stillere motor maken ze door het uitblazen van lucht nog steeds veel herrie. Brian Adams met I Do It For You. De zomerstop bloemschikken. Vrijdag 10 juni, dus aankomende vrijdag... om 2 uur voorlopig de laatste workshop bloemschierkunst... in verband met de zomerstop. De kosten 9 euro per persoon, inclusief een kopje koffie en wat lekkers. Meld je aan bij l.oudendijk, of bel naar 06 338 03279 06338 06 338 De locatie is de Blauwe Tram.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 We zijn we toe aan de jarige van vandaag, Bonnie Tyler is een zangeres. En Bonnie is geboren in 1951 en ze wordt dus vandaag 71 jaar. Dan hebben we Eloïse Oranje Nassau van Amsberg. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien. En is geboren in 2002. Ze wordt dus vandaag 20. En dan hebben we Nancy Sinatra, Amerikaanse zangeres en actrice. Nancy is geboren in 1940. Ze wordt dus vandaag 82 jaar. Nancy Sinatra, zoals ik al zei, is een Amerikaanse zangeres en actrice. En ze is de dochter van zanger Frank Sinatra en zijn toenmalige vrouw Nancy Barbato. Nancy trouwde in 1960 met tieneridool Tommy Sands en in 1965 scheidden ze van hem. Haar muzikale carrière piekte in de tweede helft van de jaren 60 met een rij pophits. Haar bekendste lied is These Boots Are Made for Walking uit 1966. In 1967 stond ze samen met haar vader in de hitparade met het duet Something Stupid. In dezelfde jaar zong ze een titelsong voor de James Bond film You Only Live Twice. Verschillende nummers die ze samen met Lee Hazelwood opnam bij de hits. In de jaren 70 deed zij het rustig aan wat haar muzikale carrière betreft... en ze stopte helemaal met acteren om zich te kunnen toeleggen op het moederschap.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 Geese are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Done. right Dit was Cindy Lauper met Time After Time. En ik sluit het eerste uur af met Whitney Houston.